De klimaatcrisis kan 50 jaar armoedebestrijding teniet doen, dat zegt Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingsorganisatie zullen vooral de allerarmsten de gevolgen van de klimaatverandering gaan merken. Zo kunnen boeren van Bangladesh tot Oeganda niet meer vertrouwen op de regenseizoenen, waardoor oogsten verloren gaan en meer mensen honger zullen lijden. Ook zullen ziektes als malaria en knokkelkoort zich verspreiden naar regio's waar de bevolking het geld en de kennis niet heeft om de ziektes aan te pakken. Oxfam Nove presenteert het klimaatrapport in de aanloop naar de G8-top in Italië die woensdag begint. De gemeenten krijgen meer greep op de taxibranche. Staatssecretaris Huizinga stuurt deze week een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Burgemeester Cohen drong vandaag nog bij de regering aan op haast met maatregelen voor de taximarkt... naar aanleiding van een incident in Amsterdam. Een taxichauffeur sloeg vannacht op het Leidseplein een man dood. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De afgezette Hondurese president Manuel Zelaya is in een vliegtuig op weg terug naar zijn land. De presidenten van Argentinië en Ecuador vliegen in een apart toestel achter Zelaya aan. Het is de vraag of ze in Honduras aankomen, want de huidige machthebbers doen er alles aan om dat te voorkomen. Alle commerciële vluchten naar Honduras zijn geannuleerd. De politie heeft op een markt in Heinenoord acht mensen aangehouden... die op grote schaal illegale dvd's en cd's stonden te verkopen. Op de markt en bij de verdachte thuis zijn 30.000 cd's en dvd's in beslag genomen. De verdachten variëren in leeftijd van 14 tot 61 jaar. Bij een aanrijding van twee monorailtreinen in Disney World in Florida is de bestuurder omgekomen. Vijf passagiers raakten licht gewond. De treinen vervoeren dagelijks duizenden bezoekers in Disney World. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer in het noordoosten eerst nog enkele stevige onweersbuien. Vannacht mogelijk een mistbank. Overdag eerst zon, later opnieuw regen of onweersbuien.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 I don't care anymore. You can sleep on the floor. i I'm knocking you out. So come on, I get up. I won't say it again. i drag you out.